ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Opnieuw drones boven België. Het was de afgelopen weken al raak en gisteravond werden er opnieuw drones gespot. Dit keer boven de luchthaven van Luik. Het vliegverkeer daar werd meerdere keren kort stilgelegd. Volgens deze verslaggever van de VRT werden er ook drones gezien bij de kerncentrales van Doel. Het is daar een no-fly zone, dus er is duidelijk een overtreding van het vliegverbod. Maar een nucleair gevaar is er niet. Hè. Onze kernreactoren kunnen inslagen van vliegtuigen aan. De oudste van een gewoon sportvliegtuigje. En de laatste die kan de inslag aan van een volwassen passagiersvliegtuig. Dus je mag er niet van uitgaan dat die drones die kernreactoren of zelfs de gebouwen zouden kunnen beschadigen. Omdat de drones maar blijven terugkeren, krijgt België nu hulp van de Britten om wat tegen die drones te doen. Die sturen een speciaal anti-drone team die kant op. Het lijkt erop dat Amerikaanse ambtenaren binnenkort weer loon krijgen en overheidsdiensten weer opengaan. Er komt waarschijnlijk snel een eind aan de shutdown van de overheid. De Republikeinen zijn het eens geworden met een deel van de Democraten over de begroting. Er is afgesproken dat er weer geld komt om de overheid in ieder geval tot en met januari draaiende te houden. Een vrouw die dit weekend s'nachts werd neergeschoten in Rotterdam is overleden. Het gaat om een vrouw van 24 uit Os. Een man van 28 uit Nijmegen is voor de schietpartij opgepakt. En het was gisteren opnieuw geen fijn avondje voor Feyenoord. De Rotterdammers verloren met 2-1 van Go Ahead Eagles. Dat was inclusief een pot in de Champions League alweer de derde nederlaag in korte tijd. De Rotterdammers zijn daardoor ook geen koploper meer in de eredivisie. Trainer Robin van Persie baalt als een stekker, want deze kwam wel hard aan. Ja, het is heel erg vervelend, eh, op een heel vervelend moment. Eh, dat hebben we denk ik volledig aan onszelf te danken. Eh, zeker op basis van de eerste helft, die heel matig was. Begon nog wel oké met een eerste kans voor Moussa. Alleen daarna werd het gewoon veel minder. PSV profiteert er dan weer van. Zij staan nu in hun eentje bovenaan. Het weer nog op sommige plekken vanochtend nevel of mist. Overdag zijn er wat wolken, maar vooral in het oosten ook flink wat zon. Later zijn er vanuit het zuidwesten wel wat buien. Het wordt vandaag 11 of 12 graden.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 Republikeinen en democraten in de Senaat waren het niet eens over de begroting... maar acht democraten zijn nu toch om. De vrouw die in de nacht van zaterdag op zondag werd neergeschoten in een auto in Rotterdam is overleden. Het gaat om een vrouw van 24 uit Os. Een man uit Nijmegen is aangehouden. De Marsmissie van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA is uitgesteld. Gisteravond zou een raket van het ruimtevaartbedrijf van Jeff Bezos twee satellieten de ruimte inbrengen. Maar door slecht weer ging dat niet door. Het weer, eerst nog wat mist, daarna wisselde zon en wolken elkaar af.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 I want it. Your sex appeal. Come on, baby, give it up. Can't you see i love the way you touch me? Come on, baby, give it up to me. Come on, girl. your sex appeal. appeal. I can't take it, baby.